Volgens hun advocaten gaat het om een vergoeding voor angsten, zorgen en gevoelens van onveiligheid... door de aardbevingen in het gebied. Eerder wees een rechter al een schadevergoeding toe aan 120 Groningers. De NAM ging tegen die uitspraak in beroep. Het Amerikaanse weekblad Time heeft vier journalisten uitgeroepen tot persoon van het jaar. Het zijn de vermoorde Saoedische Jamal Khashoggi en drie minder bekende journalisten uit de Filipijnen en Myanmar. Time eert verder de krant Capital Gazette of Annapolis in de Amerikaanse staat Maryland. Daar schoot een man op de redactie vijf mensen dood. Time noemt de journalisten Guardians Bewakers die een verschrikkelijke prijs hebben betaald in de strijd tegen uitdagingen van deze tijd. De Belgische studentenvereniging die in opspraak kwam door een dode bij een ontgroening heeft zichzelf opgeheven. TV-zender VTM zegt dat de leden van de vereniging Reuzegom erg aangeslagen zijn en dat een aantal studenten psychologische hulp krijgt. Bij de ontgroening kreeg een student van 20 een hartstilstand... na het drinken van te veel zoute vissaus. Meteen na zijn dood hief de vereniging zich op. Het Openbaar Ministerie is op zoek naar een man die te maken zou hebben met de bedreiging van Geert Wilders. In augustus haalde de politie in Pakistan uit de trein naar Amsterdam. Die Wilders zou hebben bedreigd in een video op Facebook. De man die samen met de Pakistan in de trein zat was eerst geen verdachte, maar nu wel, zegt het Openbaar Ministerie. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen, plaatselijk lichte vorst. dus ook kans op een mistbank. Morgen overdag droog, nu en dan zon. Een graad of 4 wordt het. Donderdag en vrijdag maximaal 2 graden. Met s'nachts lichte vorst. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste vertraging momenteel voor het verkeer op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch. Tussen Apkoude en Utrecht 16 kilometer file en drie kwartier oponthoud. onthoud. En op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp... tussen de aansluiting met de A10 en knooppunt Raasdorp 20 minuten vertraging. dat komt door een kapotte auto. De rechterrijstrook is daar dicht.